De vier anderen worden vermist. Ze komen allemaal uit het Limburgse Gennep. Duikers zijn bezig om naar hen te zoeken en de hulpdiensten zijn massaal uitgerukt naar Kuik, ten zuiden van Nijmegen. Voorzitter Lilianne Ploemen van de PvdA treedt vervroegd af. Ze schrijft in een brief aan de leden dat ze in januari volgend jaar op het partijcongres afscheid neemt. Haar tweede termijn zou aflopen in 2014. Ze zegt dat haar vertrek het beste is voor de partij, zonder dat verder uit te leggen. In de strijd om het PvdA-voorzitterschap in 2007 versloeg Ploemen oud-minister Jan Pronk. PvdA-leider Cohen zegt dat hij haar vertrek betreurt en dat ze grote verdiensten heeft gehad. Volgens hem is onder leiding van Ploemen onder meer een omvangrijk integratiedebat gevoerd binnen de partij. In een gesloten jeugdinrichting in Sassenheim hebben negen jongens vanavond geprobeerd te ontsnappen. Ze verschansten zich in een kantoor waar ze niet mogen komen. Twee van hen hebben het kantoor inmiddels verlaten, de anderen zitten er nog. Het is niet duidelijk of ze wapens bij zich hebben. De politie meldde in eerste instantie dat de jongens bij een vluchtpoging brand hadden gesticht, maar dat blijkt niet te kloppen. De Amerikaanse Amanda Knox is in Italië in hoger beroep vrijgesproken voor betrokkenheid bij de moord op een Britse studenten. Ook haar Italiaanse ex-vriend is vrijgesproken. De rechtbank had het duo eerder tot gevangenisstraffen van 26 en 25 jaar veroordeeld. Amanda Knox en haar ex-vriend zouden in 2007 een Britse kamergenote van 21 hebben vermoord. Dat zou zijn gebeurd tijdens een seksspel. Het weer, de bewolking neemt geleidelijk toe. Minima liggen vannacht rond 14 graden. Overdag overwegend bewolkt en kans op wat regen of motregen. Het wordt 17 graden in het noorden tot 20 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.